Dielke Eertstra met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten trokken over 65 kilometer bomen en elektriciteitspalen uit de grond, bliezen auto's weg en maakten huizen met de grond gelijk. Door rondvliegend puin raakten tientallen mensen gewond. In het gebied is de noodtoestand afgekondigd. In de staten Illinois en Missouri zijn elf mensen verdronken in hun auto. Het water steeg daar zo snel dat ze niet op tijd weg konden komen. In Manchester in Engeland zijn inwoners begonnen met het opruimen van de ravage die is ontstaan na hevige overstromingen. In de regio is het water weer wat gezakt, maar 3500 huizen in Engeland, Schotland en Wales worden nog altijd bedreigd. De regering bekijkt of de waterkeringen en dijken nog in orde zijn en stuurt extra militairen en agenten naar het getroffen gebied. De Britse premier Cameron brengt de regio komende dag een bezoek. Nederland is te laks in de aanpak van de illegale puppyhandel, zegt de Vlaamse minister van Dierenwelzijn. Vlaanderen heeft de regels voor de handel in puppies aangescherpt, maar is bang dat er via Nederland alsnog zieke hondjes naar België komen. Het zou gaan om dieren die in Oost-Europa worden gefokt, waarna er in Brabant wordt geknoeid met inentingen en hondenpaspoorten. Een spookrijder heeft op de snelweg tussen Breda en Antwerpen meerdere ongelukken veroorzaakt. In België zijn drie mensen licht gewond geraakt, onder wie de spookrijder zelf. Het was een Nederlandse man van 83. Volgens de Verkeersinformatiedienst heeft hij 10 kilometer lang op de verkeerde weghelft gereden. De Belgische politie heeft de man opgevangen. Het weer, vannacht is het droog, in het zuiden koelt het af naar een graad of 5, in het noorden wordt het 10 graden.